Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Installateurs van, de, van zonnepanelen zijn pissig op de overheid. Ze krijgen amper nog opdrachten binnen van nieuwe klanten... omdat die zijn gaan twijfelen. Eerst zou een subsidieregeling voor zonnepanelen langzaam afgebouwd worden. Daarna zou hij toch blijven. En nu lijkt het erop dat hij toch gaat verdwijnen. Jojo-beleid noemen de installatiebedrijven het. Ze willen dat het demissionaire kabinet ze helpt. Boeren zijn vannacht op de trekker gestapt om naar Brussel te rijden. Vanmiddag is daar opnieuw een groot boerenprotest. De deelnemers willen vlak voor de Europese verkiezingen van deze week nog een punt maken. Dat vertelt boer Piet uit Deurne. Gezamenlijk eh, is het grote probleem eigenlijk Europa. De beleid, Green Deal, hoofdzakelijk. Ja, en de Green Deal die eh, uit de la eh, moet maar gewoon de vuilnisbak in. En uh, niet uh, straks op, wordt bij de nieuwe verkiezingen en dan eh, dat weer weer tevoorschijn komt. Nee, ja, gewoon afschaffen. De politie in Brussel denkt dat honderden of zelfs duizenden boeren vandaag opkomen dagen... en waarschuwen voor een verkeerschaos in de stad. Een Chinees ruimtevaartuig is op weg terug naar de aarde... na een tripje naar de achterkant van de maan. De Chang'e 6 landde daar gisteren om materiaal te verzamelen. Wetenschappers in China gaan dat onderzoeken... om meer te weten te komen over het ontstaan van de maan. China was vijf jaar geleden het eerste land dat het voor elkaar kreeg... om te landen op de achterkant van de maan. En over Maan gesproken. Ze heeft gisteravond een belangrijke muziekprijs gewonnen. De Buma Awards die zijn uitgereikt. Een stiekem van Maan en Goldband won een beeldje. Net als Within Temptation. De band kreeg een Lifetime Achievement Award. Thomas Akda werd in het zonnetje gezet voor zijn teksten... en maakte meteen een lange neus naar critici. Mensen hebben altijd de mening over van alles en nog wat. Daar ben ik niet zo heel erg gevoelig voor. Ik heb één keer ooit Gordon over ons gehoord. Die zei het rijmt wel heel erg nou ja. Ik zie jouw eerste tekst wel tegemoet nog. <laughs> En dan krijg je het weer nog. Een grijze dag met ook behoorlijk wat neerslag. Eerst is er vooral in het noorden motregen. Later in de middag en vanavond trekken er opnieuw buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad staat 5 kilometer file tussen afrit Averhoorn en afrit Weidewormer. Door werkzaamheden is één rijstrook dicht. De vertraging is 10 minuten. Een kwartier op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Uitgeest en knoop het Rotterpolderplein. 10 kilometer file. En 203 Alkmaar Amsterdam bij de N246 5 minuten vertraging. 10 minuten op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk bij Marken binnen 2 kilometer file.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 De eerste uitslagen laten wel een minder klinkend resultaat zien dan verwacht. Zo stond hij zelfs even op verlies in zijn eigen district. De pleegouders van het mishandelde meisje van tien in Vlaardingen... waren volgens de Raad voor de Kinderbescherming liefdevol en zorgzaam. Dat staat volgens de Telegraaf in stukken van de rechtbank. En enkele honderden Nederlandse boeren zijn met trekkers onderweg naar Brussel. Ze gaan daar vanmiddag protesteren tegen het milieu- en landbouwbeleid van Brussel. Het weer verspreidt over het land nog wat motregen aan het einde van de middag.